4 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal Kruis. Ook worden er nog zeker 200 mensen vermist. De natuurramp deed zich voor na langdurige regenval. Inwoners van de stad Mokoa werden in hun slaap overvallen... door een stroom van water en modder. In de stad is de schade enorm. Bruggen zijn ingestort en huizen zijn weggevaagd. Reddingswerkers zoeken dag en nacht naar overlevenden. President Cartes van Paraguay heeft de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie ontslagen. Aanleiding zijn de hevige rellen van gisteren in de hoofdstad Asunción, waarbij ook brand werd gesticht in het parlement. De ongeregeldheden waren ontstaan nadat de Senaat een omstreden wijziging van de grondwet had goedgekeurd, waarmee Cartes opnieuw president kan worden. In de voormalige dictatuur Paraguay mag een president maar één termijn van vijf jaar zitten. In de nasleep van de rellen in Asunción is in het hoofdkwartier van de oppositie een jonge politicus doodgeschoten. In de voorstad van Parijs zijn door een explosie bij een vreugdevuur 18 mensen gewond geraakt. Vijf van hen hadden ernstige verwondingen. Het vreugdevuur was onderdeel van een lentefestival waar een paar honderd mensen op afkwamen. Bij het aansteken vatte ook een stapel afvalvlam en ontplofte. Verschillende omstanders werden geraakt door brandende stukken hout. De Russische dichter Yevgeny Yevtushenko is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste naoorlogse dichters in de Sovjet-Unie, maar ook naar buiten was hij beroemd. Op het hoogtepunt van zijn roem droeg hij gedichten voor in volle stadions. De laatste 25 jaar van zijn leven woonde hij in de VS, waar hij les gaf. Yevgeny Yevtushenko was 84 jaar. Het weer, vannacht droog met plaatselijk wat nevel of mist en minima rond 5 graden. Overdag ook grotendeels droog met afwisselend zon en wolken.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 And I'm on my way. I still. and God had come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.